Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Problemen bij de Belastingdienst heeft onderschat. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In een rapport van de commissie die onderzoek deed naar de Belastingdienst... staat dat de fiscus en het ministerie van Financiën... hun controlesystemen niet op orde hebben. De Belastingdienst kan daardoor mogelijk in de toekomst geen belasting meer innen. De radarbeelden over de ramp met de MH17 die Rusland in oktober aan Nederland heeft overhandigd zijn niet te lezen. Ze zijn aangeleverd in een formaat dat afwijkt van het standaardformaat dat voor internationale onderzoeken wordt gebruikt. Volgens het OM is er geen enkele conclusie te trekken uit de beelden zonder aanvullende informatie. De beelden bewijzen volgens Rusland dat het vliegtuig niet is neergeschoten vanaf grondgebied dat in handen was van pro-Russische rebellen. Brussel kan misschien geen speelstad zijn bij het EK van 2020. Daarvoor moet een nieuw stadion worden gebouwd... en de Vlaamse gemeenten rondom Brussel die daarover moeten beslissen liggen dwars. De aanleg van het nieuwe stadion had deze zomer moeten beginnen. Dat lukt zeker niet. De Franse regering heeft een verbod afgekondigd op de voor de horeca op gratis frisdrank met suiker of onbeperkt frisdrank voor een vaste prijs. Frankrijk heeft al frisdrank, een frisdranktax en een verbod op frisdrankautomaten op scholen. Doel van de maatregel is het tegengaan van overgewicht. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat suikerhoudende frisdranken overal moeten worden belast. De eigenaar van een rijschool uit Amsterdam krijgt negen maanden celstraf wegens fraude met het theorie-examen. Hij liet door kandidaten de vragen op het examen filmen om ze door te kunnen spelen aan klanten die het theorie-examen nog moesten afleggen. De man werd bovendien schuldig bevonden aan het witwassen van 95.000 euro en het bezit van een vuurwapen.